Twee uur. Dit is Renate Evers. Met de dag van de verdwijning van een Argentijnse onderzeeër is een gek geluid gehoord, heeft de marine bekendgemaakt. Dat signaal kwam kort na het laatste contact met de onderzeeër. De woordvoerder kon niet zeggen of het geluid leek op een explosie of iets anders dat erop zou kunnen wijzen dat er iets ernstigs aan de hand was. De onderzeeër wordt sinds vorige week woensdag vermist. Er zijn 44 mensen aan boord. Bij het laatste contact is gezegd dat er problemen waren met de accu. Volgens de marine raakt het zuurstof aan boord nu snel op. Een Sinterklaas-circus in Rotterdam is na een paar dagen afgebroken. Volgens de initiatiefnemer wordt hij bedreigd op sociale media en via de telefoon... omdat de pieten in het circus zwart zijn. De tent voor het circus stond in de wijk Spangen naast het stadion van Sparta. De wijkagent spreekt tegen dat er bedreigingen zijn geweest. Volgens hem kwamen er maar weinig bezoekers naar het circus... en zou dat de reden kunnen zijn voor de sluiting. In de Palestijnse gebieden worden eind volgend jaar verkiezingen gehouden. President Abbas mag de precieze datum nog vaststellen. Nu maakt de radicale Hamas de dienst uit in de Gazastrook en de Fatah-partij van Abbas op de westelijke Jordaanoever. De afgelopen tijd hebben de twee partijen onderhandeld over verzoening. Zo is afgesproken dat er vanaf 1 december een eenheidsregering komt onder leiding van Abbas. Een voormalig arts van de Amerikaanse Turnbond moet zeker 25 jaar de cel in voor seksueel misbruik van zeven meisjes. Zes van hen waren turnster. Larry Nasser heeft het misbruik bekend. In totaal is hij door meer dan 120 meisjes en vrouwen aangeklaagd, onder wie turnsters die goud hebben gewonnen op de Olympische Spelen bewolkt, maar droog. Er staat een stevige wind met kans op zware windstoten.